Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving voor de kust van Japan zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Een deel van de slachtoffers was tijdens de beving in een hotel. De meeste gewonden vielen door vallende objecten. De beving had een kracht van 7,5. Er volgde ook een tsunami met golven tot 70 centimeter. Minder dan de 3 meter waar rekening mee werd gehouden. De tsunami-waarschuwing is weer ingetrokken. Oekraïne verwacht de Verenigde Staten vandaag een aangepast vredesplan voor te leggen, zegt president Zelensky. De Amerikaanse voorstellen zijn maandag bijgesteld in overleg met Europese bondgenoten. Er zijn nog geen details bekend over het Europese voorstel. Separatisten in Jemen zeggen dat ze het zuiden van het land grotendeels in handen hebben. De Zuidelijke Overgangsraad begon vorige week aan de opmars... en zegt nu aan de macht te zijn in de havenstad Aden. In die stad zit ook de regering van Jemen. De separatisten zeggen dat politieke kopstukken de stad hebben verlaten. Vijf jaar geleden had de groep de stad ook al eens ingenomen... maar de overgangsraad sloot zich daarna aan bij de internationaal erkende regering. In Jemen woedt al elf jaar een burgeroorlog. Er vertrekt weer een topman bij Red Bull Racing. Adviseur Helmoet Marco stapt op, melden meerdere media. De 82-jarige Oostenrijker stond jaren aan het hoofd van het opleidingsprogramma... en geldt als de ontdekker en vertrouweling van Max Verstappen. Marco stond bekend om zijn meedogenloze aanpak. Zo werden talenten die niet presteerden direct weer aan de kant geschoven. Helmoet Marco is de vierde topman in anderhalf jaar tijd die vertrekt bij Red Bull.